Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Britse en Europese onderhandelaars hebben vannacht doorgepraat over een brexit-deal... melden bronnen in het Britse onderhandelingsteam. De Britten zeggen dat ze uiterlijk vandaag een deal willen sluiten over de handelsrelatie... als Groot-Brittannië op 1 januari de Europese interne markt verlaat. Nog altijd zijn beide partijen het oneens over onder meer de visserij en de concurrentieregels. In het kabinetsoverleg vandaag over de coronacrisis... ligt ook de sluiting van niet-essentiële winkels op tafel... zoals tuincentra, kledingwinkels en meubelzaken. Of deze sluiting er daadwerkelijk komt, is nog onduidelijk. Verder wordt de mogelijkheid besproken om opnieuw locaties als musea en bioscopen te sluiten. Het ingelaste katshuisoverleg wordt gehouden vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen. Waarschijnlijk is er dinsdag weer een persconferentie van het kabinet. In Duitsland houdt bondskanselier Merkel vandaag een ingelaste spoedoverleg over de deelstaten, met de deelstaten over nieuwe strenge coronamaatregelen. De roep om een landelijke harde lockdown is de afgelopen dagen steeds sterker geworden... omdat de besmettingscijfers flink stijgen. Volgens bronnen rond Merkel zou ze het liefst vanaf woensdag een lockdown willen van zeker drie weken... waarin scholen en de meeste winkels sluiten. In het politieke centrum van Washington zijn opnieuw duizenden aanhangers van president Trump de straat opgegaan tegen de verkiezingsuitslag. Onder hen ook leden van de rechtsextremistische Proud Boys, die met helmen en kogelvrije vesten rondliepen. Volgens de Washington Post zochten ze ook de confrontatie op met tegenstanders van Trump. De politie zou hebben ingegrepen om de partijen uit elkaar te houden. De president zelf vloog met zijn helikopter over de menigte. Het weer. De dag begint grijs en er kan wat regen vallen. Vanmiddag kan vanuit het zuiden de zon doorbreken. Het wordt een graad of 8. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Morgen is het bewolkt en regenachtig bij zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4, de richting Amsterdam... tussen Knopenburgerveen en de Schipholtunnel een half uur oponthoud door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open... A5 hoofdop richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring.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 Ice, lemonade, my neck was tripping. Addy boys got some 60s in my bag. Lips sealed, ain't pillow talking on no rag carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she says she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. I'm rock star, pack up doors, tipping walls, hey. Add up golf, in it nuts, and explores, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Pretty precursor, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wait shit is so risky, I gotta be gifted. He blessed me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody could paid. Cause we counting up every day. Getting hot to in the grave. Zany bar, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, I'm the juice, coding got me tripping.